uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Herstellende coronapatiënten in Amsterdamse ziekenhuizen worden mogelijk eerder naar huis gestuurd... omdat huisartsen een deel van de zorg over kunnen nemen. Dat meldt het AD. Het gaat om patiënten die nog zuurstof nodig hebben... maar die zichzelf met mantelzorg of minimale thuiszorg kunnen redden. De ziekenhuizen verwachten dat wekelijks zo'n 50 patiënten vervroegd naar huis kunnen. Daardoor kunnen de ziekenhuizen eerder nieuwe patiënten opnemen... en de reguliere zorg beter op peil houden. De Spaanse politie heeft de Nederlandse drugshandelaar opgepakt... die werkte voor het Colombiaanse Cali-kartel. Volgens de Spaanse politie is de Nederlander van Colombiaanse afkomst... en vertegenwoordigde hij het beruchte kartel in Europa. Hij wordt verdacht van het op grote schaal witwassen van geld... waaronder 6 miljoen euro aan cryptovaluta... Bij zijn arrestatie zijn onder andere drie auto's, dure horloges... en 85.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Als het aan de ChristenUnie ligt, gaat het belastingstelsel flink op de schop. De partij wil de huidige toeslagen vervangen door een belastingkorting... die afhankelijk is van de grootte en het inkomen van een huishouden. Dat staat in het partijprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen, meldt het Nederlands Dagblad. De ChristenUnie wil de zorgtoeslag automatisch verrekenen met de zorgpremie... Zo wil de partij voorkomen dat mensen vergeten toeslagen aan te vragen waar ze wel recht op hebben. In Diergaarde Blijdorp is gisteravond een zwarte neushoorn geboren. Het geslacht van het jong is nog niet bekend. De bevalling kwam op een bijzondere dag. De vader van het kalfje was dezelfde dag jarig. De babyneushoorn is nog niet in levende lijf te zien...